Drie uur. Dit is al Negens met het NOS. Je ziet af van een strafzaak tegen een man die op Facebook een foto had gezet... van de verdachte in de zaak Savannah. De ouders van de jongen van 16 uit Den Bosch... die verdacht wordt van betrokkenheid bij haar dood, hadden aangifte gedaan. Met alleen een aangifte kan het OM niet overgaan tot strafvervolging. Daarvoor is ook een formele klacht nodig. En de ouders hebben besloten die niet in te dienen. Ze zeggen dat de aangifte vooral was bedoeld om een signaal af te geven. De man die in Londen op moskeegangers inreed... wordt vervolgd voor terroristische moord en poging tot moord. Afgelopen weekend reed hij met een busje op Finsbury Park in... op een groep moskeegangers die zich hadden ontfermd over een man die onwel was geworden. Twaalf mensen raakten gewond. De man die onwel was geworden overleed later. De verdachte werd overmeesterd door omstanders en overgedragen aan de politie. In Brabant hebben honderden boeren geprotesteerd tegen het beleid van de provincie. Het bestuur wil dat de veehouderij versneld duurzaam en milieuvriendelijk wordt. De sector moet over vijf jaar diervriendelijk produceren en minder stank en fijnstof uitstoten. Het vervroegd ingaan van de strengere regels brengt volgens Omroep Brabant veel boeren in de problemen. Zo worden varkensboeren gedwongen om een dure luchtwasser voor de stal te kopen. De Groningse wethouder Schroor gaat proberen een rechtszaak over de maaltijdvoorziening in een serviceflat te voorkomen. Twee senioren worden door het bestuur van de Vondelflat in Groningen aangeklaagd... omdat ze op eigen houtje maaltijden bij een cateraar bestellen. De ouderen vinden het eten van de flat niet lekker. Bestuur zegt dat dat tegen de regels is... omdat de maaltijdvoorziening bij de flat hoort. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid zei gisteren al na Kamervragen... dat een rechtszaak te ver gaat. Hij heeft de Groningse wethouder gevraagd om te bemiddelen. Die doet dat eind volgende week. Het weer vandaag zon afgewisseld door wolken, 22 graden in het noorden, 27 in het zuidoosten. Later vandaag kan in het noorden wat regen vallen. Morgen trekt een gebied met lichte regen van noord naar zuid. Dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Veel files in de Randstad staan er nog niet. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knap het Watergraafsmeer en Muiden 5 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht. De vertragingstijd neemt daar dus snel toe. De brug op de A9 staat even open. Van Amstelveen naar Alkmaar in beide richtingen bij het Rotterpolderplein. Langzaam rijden en stilstaan. Op de A15 Rotterdam-Gorkum alweer dagelijkse drukte tussen Hendekido Ambacht en Sliedrecht-West.